9 uur. Jon van Kamp met het CNRS Journaal. Een man en een kind, ze raakten allebei zwaar gewond. En ook de motorrijders, twee bestuurders en een passagier, raakten gewond, van wie eentje ernstig. Vanwege het ongeluk is de A2 richting Maastricht tussen Gratem en Sint-Joost een paar uur lang dicht geweest. In Istanbul is een Nederlandse cameraman opgepakt. Hij was aan het filmen tijdens de Gay Pride in de Turkse stad. Volgens NOS-correspondent Lucas Waagmeester, die erbij was toen hij werd aangehouden... filmde de, cameraman hoe deelnemers van de Pride werden gearresteerd. De Gay Pride in Istanbul is voor het derde jaar op rij verboden... volgens de autoriteiten om veiligheidsredenen. Desondanks gingen op verschillende plekken in Istanbul mensen de straat op. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken zegt dat de consul-generaal in Turkije... de zaak momenteel uitzoekt en in contact probeert te komen met de cameraman. De zes mensen die gisteravond in Almelo zijn aangehouden... nadat eerder op de avond een man uit een flat viel... zijn na verhoor weer vrijgelaten. De man ligt zwaargewond in het ziekenhuis, maar zijn toestand is stabiel. Twee vrouwen en vier mannen werden opgepakt... op verdenking van poging tot doodslag. Ze waren ook in het huis toen de man naar beneden viel... maar volgens de politie zijn er geen aanwijzingen... dat sprake is van een misdrijf. Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden is van Amsterdam naar Rotterdam gezwommen. Een afstand van zo'n 80 kilometer. Door de flinke tegenwind heeft hij er bijna 24 uur over gedaan. Hij vertrok gisteren om 7 uur s avonds en kwam vanavond om half 7 aan. Met zijn zwemactie heeft hij ruim 6000 euro opgehaald voor kinderen met luchtwegproblemen.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 Hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio, aflevering 1, 2, 3, 4, 1234 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Ben Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit nieuwe muziekprogramma. We gaan, eh, we, ja, we gaan weer beginnen met nieuw werkjes, wou ik zeggen, maar over de hele linie, in die twee uur hebben we zelfs vier nieuwe werkjes. Al lijkt het een beetje zomer te gaan worden bij de artiesten en de nieuwe albums droog een beetje op. Maar dat geeft niet. Daar is het ook een beetje zomer voor. We gaan beginnen met eh, Jazz Meets Classics eh, van, eens even kijken, Alan Storyguard. En Alan, eh, nou, die heeft daar een heel fraai werkje van gemaakt. eigenlijk een, wel een, bijzondere vorm van de New Age muziek. Dus op de playlist pixelradio.info, daar kan je hem vinden. Ik zou zeggen, bezoek de website van Alan en verdiep je erin. Als je dat wil natuurlijk. Goed, we gaan beginnen. Veel plezier.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 of the artists on Radio Peaceful. Please visit my website www.aneamusic.com. This is Heart Dance Records artist Michelle Qureshi, and you are listening to Peaceful Radio. To catch up on my latest music and news, please visit michellequreshi.com.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 Jennifer Dufresne, one of the artists here on Peaceful Radio today. Please visit my website, www.jenniferdufresne.com, and purchase my music to enjoy at any time on demand.